Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel meisjes in ons land zijn de afgelopen jaren ongelukkiger geworden. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het aantal meisjes uit groep 8 dat kampt met emotionele problemen in vijf jaar tijd is verdubbeld. En ook het aantal meisjes op de middelbare school met problemen is gestegen. De coronacrisis is daar een oorzaak van. We denken dus zeker dat meisjes het moeilijk hadden in de coronacrisis. Maar dat betekent niet zomaar dat die problemen voorbij zijn... Eh, wanneer hopelijk corona achter ons ligt. Dat komt omdat meisjes een bepaalde kwetsbaarheid hebben opgebouwd. En eh, ze hebben waarschijnlijk hulp nodig om, om eh, ervoor te zorgen dat het weer beter met hen gaat. De mentale gezondheid onder jongens daalde ook, maar veel minder erg dan bij meisjes. In Zuid-Frankrijk is het weer raak met bosbranden. In het gebied in de buurt van Bordeaux hebben al dik 800 mensen hun huizen moeten verlaten. Honderden brandweermannen zijn in touw om die branden te blussen. Er worden ook helikopters en blusvliegtuigen ingezet. Maar het vuur breidt zich nog steeds uit. Siebert van Liende wilde gillend rijk worden met de mondkapjesdeal. Op geluidsopnames die de Volkskrant heeft kunnen horen... zegt hij aan het begin van de pandemie... we gaan gewoon die shit naar Nederland halen en worden miljonair. Het OM onderzoekt nog of Van Liende en zijn zakenpartners zich aan de regels hebben gehouden. En Ajax-fans zullen vanmorgen waarschijnlijk wakker worden met een flinke kater. Lange tijd zag het er naar uit dat de Amsterdammers een puntje zouden pakken... in de Champions League-wedstrijd gisteravond tegen Liverpool. Maar in de 89ste minuut ging het toch mis. Trainer Schreuder hoopt dat zijn team ervan leert. Ik denk dat we gewoon rustig verder moeten gaan. Eh, deze intensiteit kun je alleen maar van leren waarin je tegen speelt. Dat heb je niet vaak in de Nederlandse competitie. Je zal de dingen iets sneller moeten doen op, dit, op dit niveau. Na twee wedstrijden in de Champions League hebben Ajax en Liverpool allebei drie punten. De andere wedstrijd in de pool tussen Rangers en Napoli is vanavond. Nou, het weer nog opnieuw een wisselend dagje met veel wolken... en vooral in het zuiden af en toe best wat regen. Vanmiddag in het noordwesten ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Een korte file op de A22, Velsen richting Beverwijk... voor Beverwijk 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli.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 can dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama? Bonita Mi casa Shakira, Shakira Oh baby when you talk like that You know you got me hypnotized So be wise and keep on Beating the size of my body Senorita, feel the conga Let me see you move like you come from Colombia Barranquilla se baila así.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 Ik ga cake to make up and a little lost. These reactions are relentless, abandoning the permafrost. to the nothingness greeting me. Everything smells like sympathy I lost my faith in you en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal meisjes dat kampt met emotionele problemen is in vijf jaar tijd fors toegenomen. Volgens de onderzoekers hangt de verslechtering voor een groot deel samen met de coronapandemie. De mentale gezondheid onder jongens daalde ook, maar minder erg dan bij meisjes. In Zuid-Frankrijk worden steeds meer mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. In het departement Gironde hebben meer dan 800 mensen hun huis verlaten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. In de periode april tot en met juni is de uitstoot van broeikasgassen met 9% afgenomen...